Michel Koenen met het NOS-journaal. Sparta is kampioen geworden van de eerste divisie... en keert volgend jaar terug in de eredivisie. De club uit Rotterdam had het lang moeilijk tegen jong Ajax... maar won uiteindelijk in een uitverkocht stadion met 3-1. Na het laatste fluitsignaal stormden veel fans het veld op. Een kwartiertje geleden werd de kampioenschaal uitgereikt... door bondscoach Danny Blind. Minister Plasterk wil snel regelen dat werknemers in de publieke en semi-publieke sector niet meer mogen verdienen dan een minister. Dat komt neer op bijna 180.000 euro. Ook wil hij dat dit maximum niet alleen geldt voor bestuurders, maar voor iedereen, zodat grootverdieners de regels niet kunnen omzeilen door zich bijvoorbeeld alleen als adviseur in te laten huren. De Turkse president Erdogan heeft aangifte gedaan tegen een Duitse cabaretier die een satirisch gedicht heeft geschreven over Erdogan. De president wordt onder andere een geitenneuker en een pedofiel genoemd. Erdogan vindt dat de regering van bondskanselier Merkel de dichter ook moet vervolgen voor belediging van een buitenlands staathoofd. Op de Middellandse Zee tussen Sicilië en Tunesië zijn 1850 bootvluchtelingen uit zee gered. Ze worden overgebracht naar een noodopvang op Sicilië. Nu het mooie weer is geworden nemen bootvluchtelingen steeds vaker de route naar Sicilië. En de gemeente Strijen in Zuid-Holland laat onderzoeken of inwoners een verhoogd risico lopen op kanker. Aanleiding is het lekken van bijna 28 ton giftige stoffen bij Shell Moerdijk. doordat een afsluiter open was blijven staan kwam de giftige stof maandenlang achtereen in de lucht. de gemeente Moerdijk liet vorige maand al een gezondheidsonderzoek doen. Het weer. In het zuidwesten kan wat regen vallen. Ook vannacht buien met lokaal kans op onweer.